Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Afgelopen week daalde het aantal coronabesmettingen met 13 Bijna 38.000 mensen kregen een positieve test. Het is jammer dat het niet wat sneller daalt, zegt het RIVM. Dat ging bij de eerste lockdown wel beter. De, eh, de winkels bleven gewoon open, eh, terwijl die in maart dichtgingen omdat er te weinig klandizie was... Eh, dus we zien in de mobiliteitsgegevens dat er minder in het gedrag van mensen is veranderd dan in het voorjaar. En eh, dat verklaart eh, waarschijnlijk dan ook dat nu de afname veel minder snel gaat. Het kabinet maakt vanavond waarschijnlijk bekend dat musea, bioscopen, bibliotheken en zwembaden weer open kunnen. Volgens het RIVM is het nog te vroeg voor nog meer versoepelingen. Sporters die volgend jaar meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio... hoeven zich niet te laten inenten tegen corona. Het Olympisch Comité vindt verplichte vaccinatie een stap te ver gaan. Al is het wel een teken van respect naar medesporters als atleten zich wel laten laten vaccineren, zegt de baas van het IOC. De politie in de buurt van Rotterdam heeft gisteravond een auto met 42 grote gasflessen vol lachgas naar de kant gehaald. Agenten zagen dat de wagen zo zwaar was dat hij zowat door zijn vering zakte. De bestuurder, man van 21 uit Ede, weigerde uit te leggen waar de gasflessen vandaan kwamen. Bij een woontoren in het Groningse Stadskanaal zijn vanochtend een paar grote glasplaten te pletter gevallen. Ze vielen uit een windscherm op een balkon op de tiende verdieping, zegt deze bewoner. In één keer een eh, lawaai naar beneden toe. Ja, en toen bleek dat er, eh, de ramen eruit zijn gevallen. Ja, en eh, op een auto gekomen. Dus de auto is eh, nou, voorraam, achterraam is allemaal beschadigd. Bom op het dak. Nou, de straat is voorlopig afgezet. Er zit nu nog eh, wat eh, stukken glas zit er nog in. Dus daar is het wachten op dat de bewoner dat hij aanwezig is. En zodra die erin gaat, dat eruit aan. Er is niemand gewond geraakt. Het weer. Vanmiddag wordt het op meer plekken droog. Misschien komt de zon er nog even door. Het is een graad of 13. Morgen, mooie herfstdag met veel zon. Het is dan 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.